Ook een aantal Amerikaanse regionale sportzenders worden door Fox verkocht. Met de aankopen wil Disney een eigen streamingdienst opzetten... vergelijkbaar met bijvoorbeeld Netflix. De overeenkomst tussen Disney en Fox moet nog worden goedgekeurd... door de mededingingsautoriteiten. De Europese Commissie waarschuwt landen al jaren voor de nadelige gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document in handen van de NOS. Vorig jaar schreef de Commissie dat EU-lidstaten er zelf over mogen beslissen. Maar waarschuwt dat het schadelijk is als landen op eigen houtje de dividendbelasting verlagen naar 0%. Doen landen het toch, dan neemt de uiteindelijke opbrengst van de dividendbelastingen voor alle EU-lidstaten af. Daarnaast geeft het bedrijven de mogelijkheid om hun fiscale hoofdkantoor te verplaatsen door Europa om te gebruik te maken van het laagste belastingtarief. In het regeerakkoord staat dat de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat kost de schatkist 1,4 miljard euro. In Londen is een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. Het is vandaag precies een half jaar geleden dat er bij de brand in het vetgebouw 71 mensen omkwamen. Bij de dienst in St. Paul's Cathedral waren overlevenden, nabestaanden en hulpverleners. Namens het Koninklijk Huis waren kroonprins Charles en zijn zonen William en Harry aanwezig. Minister Grapperhaus bezoekt dit weekend een Ganouka-viering in Amsterdam. Hij wil ermee duidelijk maken dat het kabinet het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant onaanvaardbaar vindt. De Tweede Kamer is bang voor opkomend antisemitisme. Het weer, trekken buien over het land, soms met hagel of natte sneeuw... maar ook de zon breekt af en toe door, het is 4 tot 6 graden. Morgen neemt de buiigheid af, maar in het weekend weer kans op winterse buien. Ook dan kunnen de buien winter zijn. Het blijft smiddags een graad of 5 en s'nachts rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Knopend Zaandam 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopend Everding en Noorderloos.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 Wat zeg je? Goedemiddag. <laughs> Oké, goedemiddag. Eh, de eerste twee uur van het programma zijn bestemd voor Matchbox, de vierde jaargang aflevering 216. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Internet zfm-live kun je kijken en luisteren. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met de Brainbox en daarna de Golden Earring. En veel plezier de komende twee uur. Lonely is the night without you. Just as lonely as the shepherd without sheep. And Thank you. Afgelopen zaterdag was ik eh, in de Ziggo Dome en daar traden de Earring op. En met welk nummer begonnen ze? She Flies on Strange Wings. En eh, Bertus Borgers, de saxofonist, die was er ook bij. Geweldig. Wat een avond was dat. Eh, She Flies on Strange Wings van 1971. En twee jaar daarvoor hadden we Brainbox met Baby What You Want Me To Do van hun debuutalbum. Dan gaan we naar wat rustiger vaarwater, want dat zijn we zo gewend naar twee van die pittige platen. Hier is Desmond Dekker met The Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth Brainbox uit 1969. Eh, Desmond Dekker en The Israelites. Jawel. En dan zijn we alweer toe aan de UK Top 50 van, uh, Top 40 van 50 jaar geleden. We hebben zeven nieuwe binnenkomers. We krijgen het er dus hartstikke druk mee. En de eerste komt binnen op 37. Dave Davis, Susanna Still Alive. Be Jack of still wears the locket round her neck. She's got a picture on the table of a man who was young and able. Oh, Susanna's gonna cry. Oh, Susanna's still alive. Whiskey or gin, that's streets with the covers down, hoping that somebody gets in. Doesn't matter what she does, she knows that she can't win. Oh, Susanna's gonna cry. She's got an old woman that always cries when he gets some sleep. She's waiting for a soldier to come home, but she'll cry and never die. but he gets in. Doesn't matter what she does, she knows that she can win. Oh, Susanna's still alive. Nieuw op 37 Dave Davis en Susanna Still Alive. Van de zeven nieuwe binnenkomers zijn er zes tot grote hoogte gestegen. Eén eh, dus niet. En die gaan we nu beluisteren. Het is er eentje van Cilla Black. I Only Live To Love You. Nieuw op 35. Het werd geen grote hit voor Cilla Black. I Only Live to Love. En die kwam binnen dus op nummer 35. Eén plaatje hoger vinden we Scott Walker. De singer van de Walker Brothers. Die begon een eh, solo carrière. En een van zijn beste nummers was Jackie.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 Nummer 34, Jackie van Scott Walker. Eén plekje hoger vinden we The Ballad of Bonnie and Clyde. Hier is Georgie Fame. Bonnie and Clyde were pretty looking people. But I can tell you people, they were the devil's children. education and made the graduation into the banking business. Reached for the sky, sweet talking tried would holler as money loaded dollars and finally together they die Zo'n heerlijk nummer waar je lekker mee kan blaren... en dan is het maar goed dat de microfoon uitstaat. Anders schrik je toch heel erg, eh, zou ik zeggen. Dat was nummer 33, eh, The Ballad of eh, Bonnie and Clyde van Georgie Fame. En een enkele plaatsen hoger, op 29, vinden we de Small Faces. En zet hem maar even lekker hard. Hier is Tin Soldier. die telt alleen maar als je hem eh, keihard speelt. Tin Soldier van de Small Faces, nieuw op 29. Vier plaatsen hoger vinden we de Four Tops. Nou, dat vindt Jannie dan weer leuk. Hier is Walk Away Renee. 25 op 14 december 1967. Dat waren de Four Tops met Walk Away Renee. En dan zijn we toen aan de hoogste nieuwe binnenkomen. En dat is een heel bijzondere. Want het is een eh, single top 40. Maar dit keer staat er een EP als hoogste in. En nog meer bijzonder is dat het een dubbel EP is. En die is van de Beatles, de Magical Mystery Tour. En we kunnen natuurlijk niet alle zesde nummers gaan draaien. Doen we ook niet. We houden het op eh, Flying. En die komt dan binnen op 20 en is de de klapper van de week. week, week, week. Hey. nieuwe binnenkomen. Dat waren de Beatles van de Double AP Magical Mystery Tour. En we draaiden het nummer Flying semi-instrumentaal. Want er was natuurlijk vocaal geluid te horen, alleen zonder tekst. We gaan nu een uh, volledig eh, instrumentale draaien van de Shadows. Blue Sky, Blue Sea, Blue Me. Shadows uit 1965 was dit Blue Sky, Blue Sea, Blue Me. Eh, voordat we toe zijn aan de tip van Willem... gaan we eerst even luisteren naar de Who. En dan moet je even goed luisteren naar de achtergrondkoor... want dat heeft te maken met de tip van Willem. Hier is I Can't Explain. stemmen Eentje was van eh, Roger Daltrey. Dat was eh, de leadzanger van The Who. En die andere stemmen die je hoorde, die, eh, die, hoorde, die hoorden bij Carter en Lewis. En Carter en Lewis die hebben samen een groep opgericht. Carter, Lewis en de Southerners. En de leadgitarist van die groep, dat was dan weer Jimmy Page. Die kennen we natuurlijk ook wel. Dat was begin jaren 60. En later kwam de heer Ford erbij en toen richtten ze de Ivy League op. En de Ivy League, dat is de tip van Willem... En het nummer heet Funny How Love Can Be. eternity. 1997. Dat gebeurt niet vaak in Matchbox, nummers uit de jaren 90, maar deze is al 20 jaar oud en zeer de moeite waard. Ehm, een top 100 hit nu uit 1965. Hier zijn The Birds and All I Really Want to Do. I ain't looking compete with you. Feed or cheat or mistreat you. Simplify you, classify you, deny magnify or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, I ain't looking to fight with you, frighten you or frighten you, drag you down or bring you down, shame you down. All I really wanna do is maybe be friends with you. I don't wanna think you out, or forsake you out. I ain't looking for you to like me, like me. kiss him or do you in? Or select you or dissect you or inspect you or reject you? All I really wanna do is baby be friends with you. Baby be friends with you. Baby be friends. Top 100 hit uit 1965, The Birds en een eh, Bob Dylan compositie, All I Really Wanna Do. We sluiten het eerste uur eh, vocaal af met The Band, Up on Cripple Creek. and this living off the road is getting pretty old. So I guess I call up my big mama, tell her I'll be rolling in. But you know deep down, I'm kinda tempted to go and see my Bessie again. Up on Cripple Creek, she sends me if I. van de band met Up on Cripple Creek. Ja, ja. Een beetje moeilijk om uit je woorden te komen ze nu en dan. Up on Cripple Creek, dat was hem. Geschreven door Robbie Robertson en de leadzanger was Lee van Helm.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 Ziekenhuisapothekers willen vaker zelf medicijnen.